Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een groot ongeluk op het NASCAR-circuit in de Amerikaanse stad Daytona... zijn er 33 toeschouwers en een coureur gewond geraakt. Een aantal mensen is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens de laatste bocht in de race raakte een coureur de macht over het stuur kwijt... en ramde de barrière tussen de baan en de tribune. Bij de botsing waren ook negen andere auto's betrokken. Sommige onderdelen werden wel zes meter de lucht in geslingerd... voor ze in het publiek terechtkwamen... Op het circuit staat voor morgen de beroemde Daytona 500 gepland. Het is niet bekend of het ongeluk voor die wedstrijd gevolgen heeft. Franse president Hollande stelt dat in Mali de eindstrijd tegen islamitische rebellen is begonnen. Het Franse leger is in de bergen in het noorden van het land aan het uitkammen. Hollande bedankt ook militairen uit Sjaad voor hun bijdrage aan de strijd. De afgelopen dagen kwamen 13 militairen uit dat land om bij gevechten in de bergen. Ook 65 rebellen werden gedood. Franse militairen gingen vorige maand het Malinese regeringsleger helpen in de strijd tegen islamitische strijders. In de weken daarna werden de opstandelingen verdreven uit alle belangrijke steden die ze eerder hadden veroverd. Het Iraanse leger claimt dat het een buitenlands onbemand vliegtuig heeft onderschept. Een woordvoerder van de revolutionaire garde zei niet uit welk land de drone afkomstig is. Volgens Iran werd de drone opgemerkt tijdens een drie dagen durende militaire oefening. Militairen ontdekten signalen van het vliegtuig toen het de grens overkwam in het zuiden van het land. Woordvoerder claimt dat militairen de besturing van het vliegtuig wisten over te nemen en het ongeschonden aan de grond wisten te krijgen. Dat lukte het land in december 2011 ook al eens met een Amerikaanse drone. Een woordvoerder van de CIA wil geen commentaar geven op de berichten. Het weer, af en toe sneeuw en het vries licht. Overdag bewolkt met van tijd tot tijd sneeuw.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 On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night. Get you through the night. It'll all job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again I'll be with be waiting for you on the other side.